en noemde daarbij onder meer het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Korea en Oekraïne. God is onze vader, zei Franciscus, en daarom zijn we allen broeders en zusters van elkaar en moeten we solidair zijn met elkaar. Onze verschillen zijn geen bedreiging, maar een verrijking, was de boodschap van de paus. Gisteravond was de nachtmis in de Sint-Pieter. Toen riep Franciscus de gelovigen op eenvoud te verkiezen boven hebzucht. Het aantal doden na het tsunami van het weekend in Indonesië is opgelopen tot 429. Ruim 100 mensen worden vermist. Door het tsunami, die werd veroorzaakt door een uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau... zijn ook meer dan 1400 mensen gewond geraakt. Duizenden mensen zijn dakloos. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden... voor een serie gewapende overvallen op 28 november. Doelwit van de overvallen waren een tankstation en een supermarkt in Eindhoven... en een filiaal van een pizzaketen in Veldhoven. Steeds werd het personeel bedreigd met een mes en werd geld buitgemaakt. gemaakt. Er werd die avond nog een vierde overval op een supermarkt in Best gepleegd... maar de twee verdachten die zijn aangehouden waren daar niet bij betrokken. De Turkse president Erdogan heeft president Trump uitgenodigd voor een bezoek aan Turkije. Trump zei vorige week dat Amerikaanse troepen in Syrië naar huis gaan... omdat IS praktisch is verslagen. Hij zei verder dat Turkije heel goed in staat is om de IS-strijders die er nog zijn te vernietigen. Critici zeggen dat Trump daarmee Erdogan de vrije hand geeft... om af te rekenen met de Koerden in Syrië. Het weer wisselen bewolkt, het is vanmiddag 5 tot 8 graden. Vannacht in het noorden wat motregen, in het zuiden kans op een mistbank en lichte vorst. Morgen opnieuw wisselen bewolkt, in het zuiden weer de meeste kans op zon...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 Then I woke with a yawn in the first light of dawn. I saw him and through his disguise. you a brave new year. All anguish, pain, and sadness, Leave your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas.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 Santa's list of toys is down the tree, the key, oh yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, tea police will come checking to see if every pearl is missing. Don't be missing any spot, or the tattletale and Santa he won't come. Give your little toys breeze when he brings The season joy with toys and things, but if you go dancing samba through the night, be warned, beware. First you scare the hair off of Rudolph and a fly from here. That's a fact, and then you cry and rave and wish you be hate. So here this wannabe from morning comes upon you. Go to sleep and good night. kinda chilly. I need a cold outside. That could only kids' bunch. allemaal fijne dagen en...